Gert Kluuk met het NOS Journaal. De vijf mensen in de personenbusje die gisteren bij Helmond om het leven kwamen... waren Roemenen. Ze hadden gewerkt bij een slachterij in Helmond... en waren op weg naar Goch in Duitsland. Op de N270 botste het busje frontaal op een vrachtwagen. De smalle weg staat bekend als gevaarlijk... met bomen, veel landbouwverkeer en onoverzichtelijke kruisingen. De Chinese president Xi Jinping heeft uitgehaald naar separatisten in Hongkong en Taiwan... Op de laatste dag van het Volkscongres zei hij dat China geen centimeter van het moederland zal prijsgeven en dat iedere poging om China te splitsen zal mislukken. In Hongkong zijn geregeld demonstraties tegen wat wordt genoemd de bemoeizucht van de Chinese regering. Voor de vijfde keer deze maand is in de Amerikaanse staat Texas een postpakket ontploft. Er zaten spijkers en stukken metaal in. Een medewerker van bezorgdienst FedEx raakte gewond. De FBI denkt dat er een verband is met vier andere exploderende pakketten in de Texaanse hoofdstad Austin. Daarbij vielen twee doden en vier gewonden. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, is erg bezorgd over de gevolgen van de aanhoudende gevechten in Oost-Ghouta en Afrin in Syrië. Volgens de organisatie is er een massale stroom vluchtelingen op gang gekomen. In Oost-Ghouta zouden 45.000 mensen op de vlucht zijn, in Afrin ruim 100.000. NIBC, de Haagse Zakenbank, geeft zijn bestuurders een miljoenenbonus. De bank gaat vrijdag naar de beurs. Om te zorgen dat de bestuurders nog zeker vier jaar blijven, krijgen ze een pakket aandelen. Voor de drie leden van de Raad van Bestuur hebben die een waarde van ruim een miljoen euro. Salaris en bonussen bij banken liggen erg gevoelig. Onlangs tronk ING e een voorgestelde salarisverhoging van 50% voor topman Hamers weer in na felle kritiek. Het weer op veel plaatsen zon en droog. Middagtemperatuur 6 tot 8 graden. Vanavond vrij helder. Later gaat het licht vriezen. En landinwaarts ontstaat mogelijk mist. Morgen wolken en zon en vooral smiddags plaatselijk een bui. Donderdag regent het vaker. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, vooral file op de A28 bij Utrecht richting Amersfoort. Staat tussen Utrecht en Den Dolder 3 kilometer file en heb je ruim een half uur vertraging.